Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag. Drie achtergronddansers die voor de zangeres hebben gewerkt... zeggen dat ze een onveilige werksfeer veroorzaakten. In de aanklacht, die is bekeken door NBC News en Rolling Stone... staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert... en opmerkingen over hun gewicht maakt... Ook wordt een incident in de Amsterdamse Bananenbar benoemd. Dat is een stripclub. Daar zou Lizzo danseressen hebben gedwongen om naakte performers aan te raken. De Bananenbar zegt tegen het ANP dat er niets vreemds is gebeurd toen Lizzo en haar crew er waren... en dat het een bijzonder gezellige avond was. Het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer gaat weer terug naar normaal. De afgelopen maanden liet Rijkswaterstaat er extra water naartoe gaan... om een voorraad zoetwater aan te leggen voor droge periodes. Dat is nu met alle regen van de afgelopen weken niet meer nodig. In Polen zijn steeds meer zorgen over de grens met Belarus. Dat land ligt ten oosten van Polen en is bondgenoot van Rusland. De Belarussen zouden met helikopters langs en ook over de grens zijn gevlogen. In Warschau zeggen ze extra militairen naar de grens te sturen. De Belarussische autoriteiten zeggen dat de helikopters niet over de grens zijn geweest. En biologen hebben de oorlog verklaard aan Alsum ambriosa. Als die in je tuin staat, dan moet je hem er meteen uittrekken. De Amerikaanse plant komt steeds vaker in Nederland voor... en veroorzaakt flinke hooikoortsklachten. Deze bioloog vertelt hoe je hem herkent. Nou, op dit moment is het een best wel klein plantje. Een plant met uh, verspreid staande bladen. Dus eh, sommige planten hebben blaadjes tegenoverstaand, maar deze staan verspreid. De plant heeft een, een behaarde stengel. En eh, de blaadjes zijn een beetje ja, een beetje varenachtig. De Alsum ambrosia is dus een grote hooikoortsveroorzaker en binnenkort gaat hij bloeien. Biologen zeggen haal hem weg nu het nog kan.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 in eh, de uitzending van Tussen App en Vloedluisteraars. Welkom bij uur 2. Ik hoop dat u eh, nog steeds met mij geniet van die heerlijke muziek die voorbij komt. u mag erbij bij gaan liggen hoor, als u een, een lekkere bank hebt om lang uit te gaan.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 Luisteraars, ja, dat had je vroeger. Dan kwam eh, de melkboer aan huis, dan kwam de bakker aan huis. Daar reed de poppenkast door de straat. Eh, wat hadden we nog meer? Eh, de kolenboer, die kwam kool afleveren aan huis. ja. En de kinderen die werden, die werden natuurlijk vriendjes met, de, met, de, met de groenteboer. Die ook langskwam aan de deur. En ja, op een gegeven moment dan, is de groenteboer zo oud... en dan houdt hij het niet meer vol en dan komt hij ook niet meer.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 Van hetzelfde album 'Boatside Now is dit Stormy Weather. Ook al zo mooi gezongen door Joni. together keeps raining. just can't get my poor old self together. I'm weary all the time, all the time. So weary all of the time when he went away. The blues stepped up and met me If he's gone to stay That old rocking chair's gonna get me Every night I pray That the Lord above will let me I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time Nou, wat dat betreft eh, heeft ze wel een vooruitziende blik, die uh, Joni Mitchell. It's raining all the time. Nou, dat klopt hier in Nederland wel onderhand. Mensen op de camping die zijn zo langzamerhand weggespoeld, luisteraars. Het is eh, heel triest. Maar het is niet anders. Eh, een goede vriend van mij uit Zaanstad. En die ken ik eigenlijk in de hoedanigheid als Sinterklaas. Want ik ben af en toe ook Sinterklaas luisteraars. Aan het eind van het jaar dan word ik uh, ondergaakt. En dat is een soort metamorfose. Ik word geen vlinder, maar ik word Sinterklaas. Nou, in, in Zaanstad ben ik dan ook wel bekend. En eh, ja, de persoon uit Zaanstad, die, daar wil ik een speciaal nummer voor draaien. hij weet als geen ander denk ik, als ik dit eh, nummer draai... Eh, ja, wat ik, daar, eh, wat ik daarmee bedoel. nou, moet ik eens even kijken. Want ik had hem net, ik had hem net klaarstaan, het nummer. Maar nou, doordat ik nou weer met mijn muis zit te scrollen... <laughs> is, dat, is dat nummer weer verdwenen. Verdorie. Nou, uh, René, dan moet je... Want daar heb ik het over. René, uh, de reus. Het is een, reus van een kerel. die, ja, daar wil ik eigenlijk een nummer voor draaien die hem een beetje ondersteunt. En eh, nou, nou had ik het nummer eh, klaarstaan, verdorie. Nou, ik, ik, ik ga eerst even wat anders draaien, René, want je hebt een speciaal nummer van me te goed. Eerst moet ik even weten wat liefde eigenlijk is. to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm older mountain I must climb. Feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. We hebben er al jaren niets meer van gehoord. die man had zo'n fenomenale stem. Wat zou er van geworden zijn eigenlijk niet? die groep? I wanna feel what love is. Nou, eh, René de Reus uit Zaanstad luistert mee. En René, voor jou een speciaal nummer. Eh, ik, kan, eh, ik hoef niet uit te leggen. de betekenis van het nummer, dat zal je ongetwijfeld begrijpen als ik het voor je draai. We hebben allemaal in ons leven wel eens een periode dat het, dat wat minder gaat. Maar dan is mijn advies altijd gewoon blijven lachen, nee. Speciaal voor René de Reus. Smile van Nat King Cole. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through up your every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying you'll find that life is still worthwhile speciaal René. En ik hoop dat ik een grote glimlach op zijn gezicht heb getoverd... met dit prachtige nummer van Nat King Cole. En als je die man hoorde zingen, ja, dan was het ook Nat King Cole. Ja, René, eh, dank voor het luisteren. Gezellig dat je erbij bent. En eh, ik heb even in een oude schoenendoos eh, gedoken, ben ik gedoken. Jij stuurde een paar foto's naar me op, maar ik heb ook een paar foto's gevonden. En dat waren foto's van vroeger.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 Een heerlijk relaxed programma. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. ging vanavond vanuit Bloemendaal ook terug naar de kust. En dan kwam ik er tegen hoor, op de boulevard. Maggie McNeil. Ze was dus getrouwd met eh, Frans Smit. Toen woonde ze in Groet in Noord-Holland, Maggie McNeil. Frans Smit was de drummer van een eh, andere eh, bekende Nederlandse band. Ik weet even niet meer welke. Maar goed, dat weet u misschien wel. Nou, dan hoef ik het ook, ook niet meer uit te leggen ook.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 But when I dial the telephone, nobody's home. so Ja, hij heeft het allemaal zelf gedaan. All by myself, Eric Carmen. Prachtig nummer, ja. Eh, alleen maar mooie liedjes vanavond weer, hè, toch, luisteraars? Bent u toch helemaal met me eens, toch? Mag ik best, eh, mag ik best zo eh, beweren, toch? Stiekem, heel stiekem. deze is ook zo mooi. The Casuals. Jasmine. Casuals. Met eh, Jasmine. Nou, nog even een antwoord eh, op de vraag van René. De reus uit Zaanstad, wie was nou eh, Frans Wit? Dat was de drummer onder meer van Maggie McNeil ook, waar die mee getrouwd was. Maar Frans die zat ook in de groep September. En ook in ZZ en de Maskers, waar hij drumde met Jan de Hond op gitaar onder andere. En hij zat ook nog in Brainbox. Dus hij heeft een aantal bekende Nederlandse bandjes heeft hij gedrumd. Ja, nou, dat, eh, dat weten ze dan ook weer, luisteraars. We gaan eventjes eh, genieten van Elvis. Die neemt ons mee naar de ghetto.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 Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far and his mom Crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child. his mama In de ghetto. Ja, we zijn allen slechts dast in de wind. Daar ga ik mij afsluiten, luisteraars, want het is alweer uh, bijna 12 uur. Uh, das in de Wind is natuurlijk een nummer van Kansas. We kennen het allemaal. Prachtig nummer. En eh, mocht ik daarmee eh, niet helemaal uitkomen wat tijd betreft... in de resterende minuten van dit uur... dan komt er nog een stukje andere muziek achteraan. Ik neem vast afscheid voor u. Ga lekker slapen straks. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de, van de muziek vanavond. Ik ben er volgende week weer. Volgende week dinsdag met een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed.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 Ik ga afscheid nemen. Ik heb het al eerder gezegd, eh, luisteraars. Eh, de klok tikt eh, naar middernacht. We gaan luisteren naar het nieuws van middernacht. En volgende week dinsdag, de 8e augustus, ben ik er opnieuw tussen 10 en 12 uur s'nachts...